Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij bijna 1800 ongelukken was de afgelopen jaren lachgas in het spel. Het gaat rond zover dat lachgasballonnetjes tijdens het rijden worden gevuld vanaf een tank op de passagiersstoel. Levensgevaarlijk, zegt de politie. Blijkt ook wel uit het aantal ongelukken waarbij 63 doden vielen en dik 250 gewonden politie zegt dat het wel lastig is om te bewijzen dat een ongeluk veroorzaakt werd door lachgas. Dat klopt. Eh, de aanwezigheid van lachgas, dus of je het gebruikt hebt, dat kan nog niet worden aangetoond door middel van een test. Zoals bij alcohol of eh, andere soorten van drugs wel het geval is. Een emotioneel moment in Canada. Daar werd gestemd over een verbod op homogenezing. Zulke therapieën gaan ervan uit dat homoseksualiteit een ziekte is die je kan genezen. Los van dat het niet zo werkt, is het vaak ook een traumatische gebeurtenis voor jongeren die zo'n therapie krijgen. Alle politici in de Canadese Tweede Kamer stemden voor het verbod. It's just a wonderful day for um, kids growing up in a world that I didn't grow up in. And um, it's a pretty great day. Er is nieuws over Disney, want voor het eerst in de 98 jaar dat het entertainmentbedrijf met de twee grote oren bestaat, wordt een vrouw er de eindbaas. Susan Arnold heet ze. Ze zit al 14 jaar in het bestuur van Disney. Nu de hoogste baas er eind dit jaar mee stopt, neemt Arnold het stokje over. Een opvallende recyclekampioen in Nederlandse steden. Niet de menselijke bewoners, maar een vogelsoort blijkt supergoed te zijn in het hergebruiken van spullen de meerkoet. Zwarte vogel, witte snavel, rode oogjes. Als er water is, dan zit er eigenlijk in Nederland gewoon een meerkoet. Ja, die dus. Het diertje gebruikt namelijk heel veel van ons afval om zijn nestje te maken. Deze bioloog doet er onderzoek naar en hij vertelt wat hij zoal aantreft in een meerkoetennest in Amsterdam. De takjes, uiteraard, hè, waaruit vroeger het hele nest bestond. Inmiddels is dat een kleine categorie, vergeleken met wat hiernaast ligt, namelijk een soort nou, eh, afvalberg met allerlei soorten troep. Wat dus inmiddels eigenlijk het grootste deel van zo'n meerkoetnest eigenlijk is. Zeker in de hoofdstad. De meerkoet gebruikt voor zijn nestje de gekste dingen... zoals condooms, mondkapjes en snoeppapiertjes. Ben je nou benieuwd naar het recyclegedrag van de meerkoet of van andere vogels? In Naturalis in Leiden ontleden ze deze maand allerlei nestjes... en je mag daarna komen kijken. Het weer, het is een natte boel, maar vanmiddag wordt het even droger bij een graad of 5. Morgen bewolkt, smiddag steeds meer regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is nog vertraging na een ongeluk... tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn. 5 kilometer verder met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velze en knooppunt Beverwijk. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk.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 Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, kabouterplop? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het uh, eh, bezig. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn ermee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, zeg. Ik bedoel, ik word nou toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg.